In 1992 verdween het 15-jarige meisje Willeke Dost uit de boerderij van haar pleegouders in Koekangen. Daarna is nooit meer iets van haar vernomen. De politie heeft haar pleegmoeder en haar zoon nu opgepakt. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning. De politie houdt er rekening mee dat Willeke Dost is vermoord... en zoekt rond de boerderij naar haar lichaam. In India zijn zeven mensen veroordeeld voor hun rol bij de giframp in Bhopal in 1984. Ze zijn schuldig bevonden aan nalatigheid en kregen ieder twee jaar cel. Uit een fabriek van het Amerikaanse bedrijf Union Carbide ontsnapte destijds vele tonnen giftige chemische stoffen. De gifwolk kostte volgens de Indiaanse regering aan 3500 mensen het leven. Activisten houden het op zeker 25.000. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de noodlanding op Schiphol. Medewerkers van de raad zijn gisteravond meteen naar het vliegveld gegaan om gegevens te verzamelen. Inmiddels staat vast dat er vogels in een van de motoren zijn gevlogen. De Marokkaanse luchtvaartmaatschappij Air Maroc had dat al gemeld en het KLPD bevestigt dat nu. De winnaars van de Spinoza-prijzen zijn bekendgemaakt. Chemicus Piet Gros wordt onderscheiden voor zijn onderzoek naar een eiwit... waarmee de basis is gelegd voor medicijnen tegen onder meer reuma. Verder zijn er Spinoza-premies voor hoogleraar Griekse taal en letterkunde Ineke Sluiter... psychologe Naomi Ellemers en astronoom Franks. De Spinoza-premies zijn de belangrijkste Nederlandse wetenschapsprijzen. Middelbare scholieren kunnen vandaag en morgen naar de stembus voor de traditionele scholierenverkiezingen. Zo'n 176.000 scholieren kunnen hun stem voor de Tweede Kamer uitbrengen. Verder worden voor het eerst kinderverkiezingen gehouden op de basisscholen. De uitslag van beide verkiezingen wordt dinsdag bekendgemaakt. De uitslag van de scholierenverkiezing was